Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is toch nog flink wat aangepast aan de kabinetsplannen. Afgelopen dagen werd erover vergaderd. En er werd uiteindelijk een deal gesloten over 2 miljard aan extra uitgaven. Er gaat bijvoorbeeld meer geld naar leraren op basisscholen en naar de zorg. Aan het einde van het debat ging het ook nog over het leenstelsel. De Tweede Kamer heeft afgesproken dat leenstelsel moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Ja, wat nu? Wat betekent dat? Ja, dat is eigenlijk nog onduidelijk. Want eh, premier Rutte die liet vannacht al doorschemeren dat het kabinet deze motie van de Kamer waarschijnlijk niet zal uitvoeren. Afschaffen kost een miljard of ruim een miljard. En het is niet duidelijk waar dat geld nou vandaan moet komen. Dus als ik student was, zou ik echt nog even geen bier gaan drinken op de goede afloop. En het kan trouwens ook zo zijn dat een nieuwe coalitie in de formatie afspreekt om het eh, leenstelsel echt af te gaan schaffen. Maar die kabinetsformatie die duurt nog wel even, dus ook dat moeten we afwachten. De agent die is veroordeeld voor het doden van George Floyd gaat in beroep. De agent kreeg 22,5 jaar cel omdat hij zijn been minutenlang op de nek van Floyd drukte. Het leidde over de hele wereld tot Black Lives Matter protesten. Vakantiegangers uit La Palma hebben vanaf in hun eigen bed kunnen slapen. Ze werden gisteren opgehaald van het Canarische eiland na een vulkaanuitbarsting daar. Het was tot op het laatste moment spannend of de vlucht door zou gaan, hoorde verslaggever Onno Beukers. lag ook vanmorgen echt op het vliegveld, ook voor het eerst as. Dat was daarvoor niet, omdat wij aan die kant zaten. En nu lag daar ook as van, ja, kan er wel geland worden? En ja, dat was onzeker tot dat moment eh, eigenlijk dat hij naar beneden kwam. U kon niet meer bij uw spullen ook? Nee, nou, dit, is, eh, dit is alles wat ik heb. U staat hier met een boodschappentas en nog een klein uh, kartonnen tasje? Ja, goed, die heb ik net gekocht. Een lange broek heb ik net gekocht, zeg maar, op het vliegveld. omdat het hier wat kouder is natuurlijk. Ja, en dat was al geluk hebben. Veel andere reizigers moesten hun creditcard en andere belangrijke pasjes op het eiland achterlaten. Het weer in Nederland, de dag begint bewolkt. Vanmiddag is er op steeds meer meer plekken zon.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 The scene is being set. A night for oh romance, a night you want. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tijdens de politieke beschouwingen heeft de Tweede Kamer de plannen voor volgend jaar nog flink aangepast. Zo komen er honderden miljoenen voor loonsverhogingen voor zorgpersoneel en leraren... en ook extra geld voor de woningmarkt en veiligheid. Niet iedereen in Nederland woont op 20 minuten autorijden van een locatie van testen voor toegang... blijkt uit een analyse van NOS op 3. Maximaal 20 minuten is afgesproken, maar voor grote delen van Noord- en Oost-Nederland en de grensregio's is dat langer. De voormalige agent, die is veroordeeld voor de dood van George Floyd, gaat in beroep. Floyd overleed nadat hij in een neklem was gehouden door Derek Chauvin. Chauvin vindt dat er procesfouten zijn gemaakt. Het weer zonnig, al kan in het noorden en oosten nog een enkele bui vallen.